Jobboot met het NOS-journaal. De gevangenisale Indonesische prediker Abu Bakar Bashir is verlaagd. In juni werd hij veroordeeld tot 15 jaar cel en dat is nu in een beroepszaak teruggebracht tot 9 jaar. Bashir werd eerder dit jaar schuldig bevonden aan het financieren van een trainingskamp voor terroristen in Aceh. Hij wordt beschouwd als de geestelijk leider van Jama Islamia. Die verboden beweging is verantwoordelijk voor tal van bloedige aanslagen, waaronder die op Bali in 2002. Daarbij kwamen ruim 200 mensen om. Waarom de straf van Bashir is verlaagd is niet duidelijk. De politie ziet de chauffeur van de geldtransportwagen, waaruit gisteren in Ridderkerk een groot bedrag verdween, als verdachte. Volgens de politie is hij als verdachte aangemerkt op basis van onderzoek en camerabeelden. Er zijn geen sporen van geweld. Naar aanleiding van de beelden is ook een tweede verdachte naar voren gekomen. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. De chauffeur en de andere verdachten zijn nog steeds spoorloos. De gemeente Amsterdam en Turks en Koerdische organisaties roepen mensen op om vanmiddag niet naar het Museumplein te komen. In een gezamenlijke verklaring zeggen ze dat ze bang zijn dat het net als zondag tot ongeregeldheden komt. Onder meer op internet staan oproepen om vanmiddag op het Museumplein opnieuw tegen de Koerdische afscheidingsbeweging PKK te demonstreren. Zondag viel een groep Turken na een demonstratie op het Museumplein een Koerdisch centrum aan. De ondertekenaars van de verklaring betreuren wat er zondag is gebeurd. Zeker in het licht van de aardbevingsramp in Oost-Turkije. Een ziekenhuis in Winschoten heeft een boete van een half miljoen euro gekregen voor fraude met de lichtdagen van patiënten. De Ommelander ziekenhuisgroep declareerde volgens de Nederlandse zorgautoriteit een hoger bedrag dan is toegestaan. Het ziekenhuis in Winschoten registreerde in zo'n 25 gevallen een kort ziekenhuisbezoek als een hele lichtdag. Per patiënt verdiende het ziekenhuis op die manier 1000 tot 3000 euro. Het weer, wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Alleen in het noordwesten nog kans op een bui. Middagtemperatuur rond 14 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit is een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A13, daar wordt gecontroleerd tussen de knooppunten Ipenburg en Kleinpolderplein. En in Brabant wordt gecontroleerd langs de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie bij de leden van de ANWB.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 Few men even consider the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us. fed towards Earth. Across 200 million miles of void, invisibly hurtling towards us, came the first of the missiles that were to bring so much calamity to Earth. As I watched, there was another jet of gas. It was another missile, starting on its way. it was for the next ten nights. A flare spurting out from Mars, bright green, drawing a green mist behind it, a beautiful but somehow disturbing sight. Ogilvy, the astronomer, assured me we were in no danger. He was convinced there could be no living thing on that remote, forbidding planet. The chances of anything coming from Mars are a million to one, he said. The chances of anything coming from Mars are a million to one. But still, they come. Then came the night the first missile approached Earth. It was thought to be an ordinary falling star the next day there was a huge crater in the middle of the column, and Ogilvy came to examine what lay there. A cylinder, 30 yards across, glowing hot, and with faint sounds of movement coming from within. Suddenly the top began moving, rotating, unscrewing, and Ogilvy feared there was a man inside trying to escape. He rushed to the cylinder, but the intense heat stopped him before he could burn himself on the metal chances of anything coming from Mars are a million to one, he said.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 Zo, goedemiddag. Het is vandaag woensdag 26 oktober. Nieuwe maan. Nieuwe maan. Ook leuk om te weten. Nou, ik voel me wat ingeblikt vandaag. <laughs> Hoe kan dat nou? Dat snap ik nou niet. Maar in ieder geval, uh, goedemiddag. We zijn er weer met de vinyljaren. We zijn weer begonnen op een iets andere manier. Eh, vorige week waren we er niet. En ja, eh, eh, dat, was te danken aan onze nationale suffers, oftewel de Nederlandse spoorwegen. Want eh, mijn trein naar Zandvoort reed gewoon niet. Dus kon ik hier ook niet komen. Ja, nou, dat is heel vervelend. Dus wat we vorige week van plan waren, dames en heren, doen we vandaag. Ja, dat doen we gewoon vandaag. Eh, dan gaan we vandaag die, die mooie platen draaien. We zijn begonnen met, eh, nou eens een keer niet met de toen. Want dat eh, vond ik niet zo leuk. We zijn vandaag een keer begonnen met, met het verhaal van Jeff Wayne, The War of the Worlds. Die gigantische, legendarische dubbel LP 1978. Waarin het originele verhaal van The War of the Worlds van H.G. Wells eh, nog eens op eh, muzikale wijze werd eh, naverteld. Het oorspronkelijke verhaal ehm, werd in 1938 voor het eerst uitgezonden op de radio met Orson Welles als verteller. En het resultaat daarvan was dat de hele Amerikaanse staat, eh, ik geloof dat het Nevada was, ik weet niet meer precies, dat weet ik niet meer helemaal precies. Ehm, maar dat wilde dus zeggen dat in ieder geval heel, ah, die staat waar dat werd uitgezonden in Amerika volledig in paniek raakte. Alle mensen ontvluchten, de, ontvluchten hun huis en, en, en probeerden eh, dat, dat gebied te verlaten. Want het, het, het verhaal van, van eh, Orson Welles, de manier waarop dat gebracht werd, was <laughs> zo levensecht dat dus dacht dat de invasie van Mars, waar het uiteindelijk om gaat, <laughs> dat het allemaal echt was. Nou, dat is echt gebeurd. Oh. Dat is echt gebeurd. Dat is ook weer typisch Amerikaans als ze dan denken dat het echt is. Ja, dat is, dat is echt gebeurd. Ik heb... Ehm, een jaar of drie geleden ooit nog eens eh, met een behulp van een eh, goede kennis van me nog eens een uitzending gemaakt bij een eh, collega radiostation waarin we dit evenement herdacht hebben. Dat, kunnen we, dat heb ik allemaal nog, dus dat kunnen we nog wel een keertje herhalen bij, bij ZFM. Lijkt wel leuk als u daarin geïnteresseerd bent natuurlijk. Het hele verhaal War of the Worlds met allemaal unieke fragmenten, ook de Nederlandse versie, want er is van dit ook een Nederlandse versie op de radio uitgezonden door Veronica in de tijd op Hilversum 3. Dat zal ik nooit vergeten. Eh, maar goed, daarover eh, misschien later nog. 24 eh, december 1978. Ja, nou dat is dan een mooi moment. Dat, is, dat is dus 33, jaar geleden of zo. Zeg je dat goed? Ja, dat is ongeveer. 43. Nou ja, kan ons het schelen. We doen het gewoon. Ja. Op die tijd. Ehm, we gaan door jongens, want we hebben nog meer leuke platen. Welkom overigens, Maurice. Ja, welkom Ruud. Gezellig op deze zonnige woensdag. <laughs> <laughs> ja, nee, het is... Eh, ja, het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. zou zomaar kunnen. Hier is het, hier is het zonnig. Goed, u is weet Hier is het zonnig. Aan deze kant van de radio is het zonnig. Aan deze kant van de radio is het hartstikke zonnig. We gaan lekker door, jongens, met eh, een eh, volgende plaats. en dat is Fats Domino. LP die ik gejat heb hier uit de studio. Zou ik maar eerlijk, ik ben ook eerlijk. Morgen politie aan de deur. Oké, maakt niet uit. Ehm, <laughs> Heartbreak Hill heet het nummer. En dat is van Fats Domino. in my hand. I walk alone, a lonely man. You lied to me, but I love you still. Ja, ja. Fats Domino. Een um, plaat die er eh, in de studio stond. En eh, die eh, waarschijnlijk iemand daar gewoon neergezet heeft. En dacht van, ach, ik moet er vanaf. Voor de liefhebber. Nou, dat ben ik. Fats Domino, 20 originele hits. Dames en heren, een leuke, leuke LP. En er staan heel wat prachtige liedjes van Fats Domino en dat is heel erg leuk. We gaan daar straks wat meer nog over vertellen over Vets natuurlijk. Want het is nog steeds een levende legende. Die eh, zo eh, al in de 40 jaren begon met, uh, met platen maken. En natuurlijk prachtig meeliften op de, op de opkomst van de rock'n'roll en de rhythm and blues. En daar is hij natuurlijk een van de, van, de, ja, van, de, van, de, van de basisleggers, de grondleggers van moet je zo zeggen. Goed, Stevie Wonder dames en heren. Dat is zo'n andere artiest die al heel jong als klein ventje begon. 11 jaar was hij en eh, toen zat hij met zo'n grote mondharmonica. En toen kreeg hij al een eh, opname bij Tamla Motown. Dat heette Fingertips. En eh, nou ja, u weet allemaal natuurlijk hoe dat gegaan is. De blinde Stevie is uitgegroeid tot een van 's werelds muzieklegendes nog steeds. En nog steeds is hij actief. En nog steeds maakt hij goede platen. Hij heeft pas ook weer een album uitgebracht geloof ik. Is goed, maar is hij zijn hele leven blind eigenlijk? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat oh. zouden we eens even moeten vragen aan onze, aan onze popprofessor. <laughs> <laughs> of dat zo is. In ieder geval heb ik een album meegenomen. Dat heet The Original Music Aquarium. En dat is, dat is eigenlijk wel leuk. Want dat is eigenlijk een, een verzameling. Een, een dubbel LP. Eh, hij heet Original Music Aquarium 1. Eh... er staan ook allemaal leuke visjes op en zo. Dat is heel leuk. Het is een hele mooie hoes ook vooral. Met relief erin. En echt heel mooi. Oh, ik weet het. Ja? Stevie Wonder werd twee maanden te vroeg geboren. Ja. Daardoor bracht hij de eerste paar dagen in de couveuse door, maar binnen enkele uren raakte hij blind aan beide ogen. En de ziekte die zijn blindheid veroorzaakte, wordt, jawel, premature retinopathie genoemd. Oké. Te veel aan zuurstof die hem in de couveuse werd toegediend eigenlijk. Oké, dus het is een medische blunder. Ja. Nou goed, in ieder geval, eh, of hij nou blind is of niet, doet eigenlijk niet zo te zaken. Het is gewoon een muzikaal talent. Een muzikaal wonder. Een wonder eigenlijk. En eh, de LP die ik eh, meegenomen heb, die Original Music Aquarium dus, bevat hoogtepunten uit zijn, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LP's. die hij gemaakt heeft nadat hij, nadat hij dus begon eh, nadat hij dus eigenlijk eh, hitjes van Motown deed en zo. En dat hij eigenlijk meer zijn eigen dingen begon te schrijven. Begin jaren zeventig eh, gebeurde dat zo'n beetje. En ehm, nou ja, we weten daar natuurlijk alles van. Want hij heeft zoveel standards op zijn naam staan. En die gaan we ook lekker draaien. We beginnen met een van de grootste knallers. Nog steeds een dancehit bij uitstek. Want in elke discotheek hoor je hem nog steeds. Stevie Wonder. Superstitious. Superstition. Thank you. volgende. Is dit alweer de volgende? Dit is alweer de volgende. het gaat lekker achter elkaar door. Ja, ik weet niet waarom ze dat gedaan maar het gaat achter elkaar door. Oh, eh, Stevie Wonder's Original Musicarium uit 1982, om precies te zijn. En het is een eh, compilatie-LP waarin eh, de beste nummers van zijn daarvoor, zeven daarvoor uitgebrachte LP's ehm, zijn verzameld. dat gaat, loopt tot en met de LP Hotter Than July. Het album komt uit 1982. En er staat echt alleen maar, alleen maar goed werk op van, eh, van Stevie zijn, nou ja, je kan wel zeggen, zijn allerbeste, allerbeste nummers. Ehm, we gaan naar het, eh, het volgende. En eh, dat is natuurlijk weer eh, War of the Worlds. En dat is een beetje lastig voor Mo, want het is weer zo'n LP die, die achter elkaar doorloopt. En waarbij je dus geen bandjes ziet. Dus hij moet nu eventjes heel erg gaan zoeken, dames en heren, om het volgende nummer te vinden uit War of the Worlds van Jeff Wayne. Dat legendarische album uit 1978. Um, waarvan ook heel veel radioversies zijn gemaakt. En ook eh, op LP's zijn uitgebracht. Spaanse versie, Duitse versie is ervan gemaakt. De Spaanse versie eh, was Anthony Quinn zelfs eh, de verteller. En nou ja, er is ook een Duitse versie. En er is natuurlijk ook een Nederlandse versie. Maar we gaan daar nog wel eens even naar... wat aan doen in de komende tijd. Wie weet. En eh, van War of the Worlds gaan we een nummer draaien dat gezongen wordt door eh, Justin Hayward. Een van de belangrijke medewerkers aan dit project. En Justin Hayward, die hebben we pas geleden nog eh, uitgebreid gehoord, dames en heren, in zijn relatie tot de Moody Blues. En als zanger van de Moody Blues natuurlijk. En, maar ook aan dit project deed hij mee samen met Phil Lynott en onder andere David Essex. Ehm, en Julie Covington doet ook mee aan dit prachtige project. Geproduceerd en gearrangeerd en geschreven door uh, Jeff Wayne. We draaien nu een nummer wat eigenlijk wel een beetje toepasselijk is in deze tijd. Namelijk de herfst. En dit heet Forever Autumn. Uh, eh, forever, nou ja zeg, kom hallo. Forever Autumn. En u hoort eerst nog even Richard Burton. Three days I fought my way along roads packed with refugees. The homeless, burdened with boxes and bundles containing their valuables. All that was of value to me was in London. by the time I reached their little red brick house, Carrie and her father were gone. The summer sun is fading as the year grows old And darker days are drawing near south across the autumn sky And one by one they disappear I wish that I was flying with them gentle rain falls softly on my weary eyes As if to hide a lonely tear Billingsgate, more and more people joined the painful exodus. Sad, weary women, their children stumbling and streaked with tears, their men bitter and angry, the rich rubbing shoulders with beggars and outcasts. Dogs snarled and whined, the horses' bits were covered with foam, and here and there were wounded soldiers, as helpless as the rest. we saw tripods wading up the Thames, cutting through bridges as though they were paper. Waterloo Bridge, Westminster Bridge. One appeared above Big Ben. achter elkaar door zomaar. Dat was Forever Autumn, gezongen door uh, Justin Hayward. Uit het prachtige project van Jeff Wayne, The War of the Worlds. En het is misschien nog wel aardig om uh, een programma wat ik er ooit eens eerder over gemaakt heb, nog eens een keer te herhalen. Met eh, alleen maar gewijd aan eh, dit prachtige project van Jeff Wayne. Eh, overigens eh, leeft het nog steeds, dames en heren. Want eh, de afgelopen twee jaar, 2010, 2009, is het project zelfs in vorm van een musical uitgevoerd door Jeff Wayne. En ook de nog levende mensen die eraan meegewerkt hebben. Want er zijn er een paar niet meer onder ons. Ehm, en toen is het in de Heineken Musical nog een aantal keren live gebracht. En dat moet een enorm spektakel geweest zijn. dit enorme verhaal. Jeff Wayne's War of the World. en dan gaan we nu naar Het kan raar lopen. Nee, dat gaan we niet. Oh. Dat kan wel heel raar lopen, want we hebben geen raar lopen. We hebben geen raar lopen, dus loopt het heel raar. <laughs> ja, ik ben weer die, die, die cd vergeten. Ja, en ik ben weer het stikkie vergeten. Nou, eh, eh, nou, volgende week, dames en heren, in november, dan gaan wij ons leven beteren. Ja. En dan... Oh. Nee, gaat goed. Gaat je pacemaker af? Ja, mijn pacemaker ging af. <laughs> Fats Domino, dames en heren. Gaat een liedje doen van ehm, de legendarische countryzanger Hank Williams. Die het origineel schreef. En ehm, dat gaat u nu horen. Fats Domino, Jambalaya. Goodbye, Don't lijkt allemaal een beetje live te zijn. Hoewel, eh, nou ja, dat, het, zou, zou best kunnen dat het allemaal live opnames zijn. Ik geloof het zo, maar je hoort wel applaus. Het kan ook zijn dat dat erin gemixt is natuurlijk een keer op een gegeven moment. Maar goed, doet er allemaal niet toe. Het was in ieder geval lekker. Stevie Wonder weer, of eh, Stevie Wonder, uh, Domino weer eens te horen. met al die lekkere oude van hem. Dit heette Jambalaya. En van Jambalaya naar Stevie Wonder is maar een klein sprongetje. Zeker in deze <laughs> studio. <laughs> dat kan zomaar. Um, van uh, die het album eh, Original Music Aquarium. Number One uit 1982. Een verzameling van zijn daarvoor zeven eh, beste uitgekomen LP's. Zoals Inner, eh, hoe heet het, Inner Visions, uh, eh, is First, first Final, ja, first final. In the Key of Life. Ja, die staat er ook op. Hotter Than July en nog meer. Journey Through the Secret Life of Plants. Nee, ja, die staat er ook nog op, ja. En Looking Back ook? looking nee, dat is een compilatiealbum. Nee, nee, die staat er niet op. Nee dat uh, niet. Music of the Mind, Talking Book, Inner Visions, Fulfilling His First Final, Songs in the Key of like, Life en uh, Journey to the Secret Life of Plants en Hotter Than July. Uit ah, die zeven albums is dit uh, Original Aquarium samengesteld. En dat, nou ja, dat is natuurlijk een fantastische verzameling. Mag ik u laten luisteren, dames en heren, voor de gezelligheid op deze zonnige woensdag naar het prachtige liedje Living the City. Thank you. van het album The Original Musicarium Part 1. En ehm, nou ja, het blijft natuurlijk een gigant, die Stevie. En hij is nog steeds actief. De laatste keer dat ik hem zag was hij eh, op die herdenking van Michael Jackson en zo, die, die begrafenis. Toen zong hij ook weer zo'n schitterend mooi liedje. Ehm, en dat deed hij met iemand samen, maar dat ben ik even kwijt. Nou, dat geeft allemaal niet. Dat maakt het allemaal uit. Ik bedoel, ik word ook een dagje ouder. Raak je wel eens dingen kwijt. Hè? Alzheimer light noemen ze dat geloof <clears throat> we gaan door naar Jeff Wayne's World the World. Ja, vandaag geen lopen. Ik kan er ook niks aan doen. We hebben weer eens een keer allebei eh, onze, eh, ons materiaal daarvoor vergeten. <laughs> ja, dat heb je. Woensdag is soms een vergeetachtige dag. Dat kan je wel eens hebben. Zo, na de dinsdag. Ehm, we gaan eh, dus door met eh, Jeff Wayne. En het eh, nummer wat wij van die prachtige plaat gaan draaien van The War of the Worlds uit 1978 heet Thunder Child. En ehm, ik moet even wachten tot Maurice alles gevonden heeft. Daar is hij druk mee bezig. Want dat is lastig, hè? Zo'n LP zonder bandjes. Het, en aangezien we maar één grammofoon hebben, is het nog lastiger. Maak nou toch eens die voorversterker, man. Dan kan die tweede erbij. Lijkt me gezellig. Oké, ehm, we gaan even kijken of hij zover is. En als dat zover is, dames en heren, en ik zie hem lustig scratchen <laughs> Volgens mij hou ik geen LP meer over. Ehm, ik zie hem lustig scratchen. En we krijgen dus dan het prachtige liedje. Zes minuten en tien lang duurt het ongeveer. Thunder Child. The steamer began to move slowly away. but on the landward horizon appeared the silhouette of a fighting machine. Another came, and another, striding over hills and trees, plunging far out to sea and blocking the exit of the steamer.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 Brought a mighty metal warlord, crashing down in sheets of flame, sensing victory. ship sped on, cutting down one of the tripod figures. Instantly, the others raised their heat rays and melted the Thunder Child's valiant heart. The steamer had reached the misty horizon, and Carrie was safe. But the Thunder Child had vanished forever, taking with her man's last hope of victory. The leaden sky was lit by green flashes, cylinder following cylinder, and no one and nothing was left now to fight them. The Earth belonged to the Martians. van de War Worlds, dat hoort u natuurlijk steeds terug in, eh, in dit uh, conceptalbum. Het is echt een, echt een concept, dat komt ook steeds terug. Het is hartstikke mooi. Het verhaal van de Martianen, oftewel de Marsmannetjes. Nou, niet deze mannetjes, het gaat in dit geval over grote fighting machines. Hebben ze het over grote machines die eh, vanaf Mars gelanceerd worden en die de aarde aanvallen. En proberen de aarde over te nemen. Ja, en het uh, origineel allemaal gebaseerd op het boek van H.G. Wells. En uh, die, uh, dat in, in 1938 verwerkt tot een hoorspel door Orson Welles. En... Nou ja, prachtig. Uh, door Orson Welles dus. En uh, de, het, was zo levens echt gedaan op de toenmalige radio. Toen was de radio natuurlijk nog het enige medium waar men eh, op aangewezen was. Dus men kon niks zien. En door het, het, het levensechte karakter van die radio-uitzending raakte gewoon half Amerika in paniek. En vluchtte uit hun stad, want ze dachten allemaal dat het echt was. Het hele verhaal War of the Welles. Maar ik ga u dat, of we gaan u dat nog wel een keertje laten horen. Zo rond 24 december of zo dan denk ik zo, in die buurt. En dan gaat mijn telefoon. Nou, oh, ik ben oh, er oh, even niet, ik heb hem weer niet op stil gezet. Nou, gauw naar Vets Domino, My Blue Heaven. When You to the right you for a little white flag that in your demand. Please, airport. You put a smiley face by your place, holy road. Only unless that that's where the road is. Just moderate me. Baby, make three. We have been mine. Please, dear boy. gelukkig maar. Zie je het rode lampje toch al gaan? Ja, dat is waar. <laughs> ja, zo is het. My Blue Heaven. En het is inderdaad allemaal wel, denk ik, live opgenomen. Gezien ook de wat povere geluidskwaliteit. Denk ik dat het inderdaad allemaal een soort eh, live opnames zijn. Maar goed, maakt allemaal niet uit. Klinkt wel lekker. My Blue Heaven, Vet Domino. Door met Stevie Wonder. Want we moeten straks naar het nieuws. En het nieuw weer en het de boodschappen. En dan gaat u dus horen hoe zonnig deze woensdag weer gaat worden. De komende... De rest van de week. <laughs> De rest van de week. Oké. Okay. Ehm, Oh ja, Stevie Wonder gingen we doen. En omdat het vandaag zo zonnig is, doen we het gewoon maar even mee met Stevie Wonder. Die zingt You Are the Sunshine of My Life. De original Music Aquarium van eh, Stevie Wonder was dit het prachtige werkje. You are the sunshine of my life. En het is eh, leuk dat, eh, dat, die zon ook volop schijnt. het <laughs> is zo mooi. Ehm, we gaan naar het nieuws en het weer en de boodschappen. En daarom hoort u Brian Ogger en de Trinity in A Day of the Life.